ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag worden de eerste stapjes gezet die uiteindelijk naar een nieuw kabinet moeten leiden. De grootste partij, D66, gaat een verkenner aanwijzen. Die gaat speeddaten met partijleiders om uit te zoeken welke partijen wel en welke niet met elkaar zouden willen samenwerken. Verslaggever Ewout Kiewiet heeft al een vermoeden wie het wordt. Ja, inderdaad. De naam van Wouter Koolmees die, eh, die ging gisteren rond. Eh, hij was eerder minister van Sociale Zaken. Informateur van het laatste kabinet Rutte ook. Breed gewaardeerd. En vanmiddag horen we of hij het inderdaad eh, wordt. Nou, hij gaat dan allereerst alle partijen vragen wat zij voor voorkeur hebben. Wat eerst onderzocht moet worden, welke combinatie. Er was ook nog een optie met ja 21. Maar nu alle stemmen zijn geteld, komt hij net één zetel tekort voor een meerderheid. De Universiteit Twente moet door bezuinigingen stoppen met dierproeven. De Unie had nog een kleine afdeling met muizen en ratten... die werden gebruikt voor onderzoek naar ziektes. Twee van de drie medewerkers op die afdeling worden wegbezuinigd. Wetenschappers kunnen voor dierproeven voortaan terecht bij labs van andere universiteiten... zoals die van het Radboud UMC in Nijmegen. Webshop Shein stopt voorlopig met de verkoop van sekspoppen. In Frankrijk was ophef ontstaan over die dingen... omdat een van die poppen er wel erg kinderlijk uit zou zien. Het Franse OM is een onderzoek gestart. Ook andere webshops worden gecheckt, zoals Timu, AliExpress en Wish. er wordt hard gewerkt aan het spoor bij het Gelderse plaatsje Meteren. Donderdag knalde een passagierstrein bij een overweg tegen een vrachtwagen... met 19.000 kilo peren aan boord. Dat gaf veel schade en een enorme zooi. De meeste rommel is inmiddels opgeruimd, zegt spoorbedrijf ProRail. We zijn de eerste dagen druk bezig geweest inderdaad met alles hier opruimen en inventariseren. Er is natuurlijk onderzoek gedaan eh, en eh, eh, de laatste dagen is het is een beetje als een soort verbouwing. Eerst moet je afbreken voordat je weer op kunt gaan bouwen. En we zijn heel blij dat we nu zo ongeveer weer kunnen gaan opbouwen. Door de klap is een kilometer spoor beschadigd geraakt. Het vervangen gaat nog wel even duren. ProRail gaat ervan uit dat er vrijdag weer treinen rijden bij Meteren. En het weer. In het noordwesten vanmiddag kans op een buitje. Verder is het vooral grijs, maar wel droog. In het zuiden zijn opklaringen met een klein zonnetje bij een graad of 15.